Ook staat in het wetsvoorstel dat illegaal in de VS zijn een misdaad is. Onder meer in Chicago, Dallas en de hoofdstad Washington waren demonstraties. In Los Angeles waren zo'n 50.000 mensen op de been en was er een optreden van Gloria Estefan. De meeste betogers zijn Latino's. Zij voelen zich aangevallen door de nieuwe wet. De betogers willen dat president Obama de wet tegenhoudt. De Griekse premier Papandreou zal om half negen vanochtend de inhoud bekendmaken van het reddingsplan voor de Griekse economie. Griekenland is het gisteren eens geworden met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds over een pakket maatregelen om de Griekse economie er weer bovenop te helpen. De vergadering van het Griekse kabinet wordt rechtstreeks op de Griekse televisie uitgezonden. Aansluitend vliegt Papandreou naar Brussel, waar de ministers van Financiën van de 16 eurolanden zullen praten over de leningen die de komende drie jaar zo'n 120 miljard euro gaan kosten. In Bunnik wordt de komende ochtend een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Het is waarschijnlijk een Engelse duizendponder. Die is afgeworpen tijdens een luchtaanval op de spoorlijn op 16 januari 1945. De explosieve opruimingsdienst begint om half negen met het ontmantelen van de bom. Uit voorzorg wordt een deel van de snelweg A12 afgezet. Ook het spoorverkeer tussen Utrecht en Ede wordt ongeveer een uur stilgelegd. Om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen... wordt over de bom een veiligheidsconstructie van containers opgebouwd. Als de er is gedemonteerd, wordt hij door de EOD tijdelijk opgeslagen... en op een later moment vernietigd. Dan het weer vanuit het zuiden regen, aan zee stevige wind. Het wordt 9 graden aan de kust en 13 graden in het binnenland. Dit was het NOS Show. Zandvoort, heeft het al 20 jaar. En jij beleeft